Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het land heeft het gesneeuwd en daardoor is het op een aantal plaatsen glad. Op delen van de A28 en de A50 mag niet harder worden gereden dan 60. Er zijn nog geen meldingen van ongelukken. Ook in het stadion van PEC Zwolle ligt sneeuw. Daar is vanmiddag de wedstrijd tegen Feyenoord. PEC verwacht dat die gewoon doorgaat. Het Turkse leger heeft opnieuw geschoten op Koerdische doelen in het noorden van Syrië. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn daarbij twee Koerdische strijders om het leven gekomen. De Turken bestookten onder meer een vliegbasis bij de stad Azaz op enkele kilometers van de Turkse grens. Gisteren nam het Turkse leger de Koerdische strijders ook onder vuur. De Turkse premier Davutoglu eist dat ze zich terugtrekken uit het grensgebied. Op de Atlantische Oceaan zijn vier Britse vrouwen gered die met een roeiboot in problemen waren gekomen. Drie weken geleden vertrokken ze vanaf de Canarische eilanden. Ze wilden in anderhalve maand naar Barbados roeien, een tocht van 5.500 kilometer. Gisteren sloeg de boot om, de roeisters verstuurden een noodsignaal en ze werden gered door een schip dat op weg was naar Canada. Een aardbeving in Nieuw-Zeeland heeft weinig schade aangericht, maar wel onrust veroorzaakt. De schok met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter deed zich voor in zee bij Christchurch. Een aantal mensen kwam door de schok ten val en raakte gewond. Aan de kust stortten een aantal grote rotsen in zee. Over een week is in Christchurch de herdenking van de zware aardschok van vijf jaar geleden. Toen vielen er 185 doden. Een aantal gebouwen, waaronder de kathedraal van de stad, stortte toen in. Noord-Korea heeft honderden miljoenen dollars uit Zuid-Korea... die bedoeld waren voor de economie, gebruikt om wapens mee te ontwikkelen. En het geld werd besteed aan luxe artikelen voor de leider Kim Jong-un. Dat staat in een officiële verklaring van de Zuid-Koreaanse regering. Het weer, bewolkt en wat regen of natte sneeuw, een stevige noordoostenwind en het wordt 3 tot 5 graden. Morgen droog en wat zon, bij dezelfde temperatuur. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 was dat Clockwise van Chester Davis. En eh, we gaan verder met een uh, eh, Funny Valentine liedje. dat heb ik het eerste uur ook al gedaan, maar toen een hele andere uitvoering. Want ook onze Herman Brood, toen hij nog leefde... speelde met, of zong met een big band het nummer My Funny Valentine. Daar gaat u nu van genieten. funny Valentine, sweet little Valentine. You make me smile from the heart. Your lips are laughable, unphotographable. Still you're my favorite piece of art If your figure is less than green If your mouth is a little weak When you open it to speak Don't change your hair for me Not if you care for me Stay little Valentine Stay Each day is Valentine care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine Day. Ja, Misty. Dat is natuurlijk een eh, nummer wat eh, door heel wat jazz-ensembles en andere eh, orkesten al is uitgevoerd. Richard Groove Holmes doet dat op zijn manier. Thank you. Groove met eh, Misty was dat. Ja, voor de liefhebbers van de swingende organ music, orgelmuziek, zoals dat heet. Bill Withers samen met de Crusaders in Soul Shadows. Ja, luisteraars. Ik ben sprakeloos, speechless. En eh, dat wordt weer eh, vertolkt door Loungeotic. Loungeotic, eh, als ik het goed uitspreek hoor. Groovy Jazz Vocal Mix. sprakeloos bent als ik. Speechless, dat was een eh, nummer verzorgd door eh, de Groovy Jazz Vocal Mix uh, Zo, zo heet de groep, als ik het goed uitspreek. Maar dat zei ik net ook al, luisteraars. The Nearness of You wordt bezongen door Al Jarreau. It the right to hold you ever so tight. kunstenaar El Giro was dat met The Nearness of You. De nabijheid van jou en dat op Valentijnsdag.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 Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care. While there's such temptation, one thing much too close for comfort now please and not again. too close, too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care when there's such temptation. Nou. Too Close for Comfort, en dat allemaal op Valentijnsdag 2016, luisteraars. Bill Haley, kom alsjeblieft naar huis, man. Won't you come home, Bill Bailey? Won't you come home? I cried the whole your cooking, baby, and I'll pay the rent. I know I've done you wrong. Remember that rainy evening I throwed you out with nothing but a fire to calm. Yes, I know I am to blame. It's a dirty shame Bill, Billy, won't you please come home? I want to come Bill, Come on home. Your mom nothing Won't You Please Come Home. Ja, luisteraars. Op Valentijnsdag gaat het allemaal op, eh, om eh, geheimzinnige liefdes. A Secret Love. George Michael. Once I had a secret love just how wonderful you are. Why I'm so in love with you. George Michael... die, ook swingende muziek te gehoor brengt. There Will Never Be Another You, Matt Dusk. Hij was onlangs nog in eh, het theater in Velzen in de Schouwburg daar. Het heeft iets van Michael Bublé, maar het is hem niet hoor.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 There will never be another you werd bezongen door Matt Dusk. En ik zei het net al, hij was eh, recent nog in, het, eh, in de Schouwburg van Velzen met, eh, met orkest. En eigenlijk weinig mensen kennen hem. en, maar ik geloof dat de, de, de zaal toch behoorlijk uitverkocht was. Want zoiets gaat toch als een lopend vuurtje. En voorafgaand aan het concert is er natuurlijk wel de nodige promotie bedreven, zoals dat heet. Never on Sunday. Nou, nooit op zondag. Kom je daar nou bij? Dizzy Gillespie. zijn toch uitzonderingen die de regel bevestigen. Never on Sunday klopt, geen hout van. Want hij speelt toch mooi op zondag voor ons, Dizzy Gillespie. dat Dizzy Gillespie was dat met Never on Sunday. Uh, een hoop mensen, of het nou Valentijndag eh, is of niet... Uh, be beleven de zondag toch langs de lijn. Nou, dan gaan we Quincy Jones er nog maar eens even bij roepen. Chum Change. Jump Chains, het orkest van Quincy Jones. Nou, we hebben al twee keer een Valentijn liedje gehad. We gaan eruit met Rod Stewart, My Funny Valentine. Hele fijne zondag toegewenst. En ik hoop dat u maar een hoop Valentijntjes mag ontvangen. My funny Valentine Sweet comic Valentine You make me smile with my Your looks are laughable, unphotographable.